Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Brink, hij is in Savia. De strijders van Gaddafi zijn verdreven en bevinden zich op zo'n 15 kilometer buiten de stad. Er is nog wel geweervuur te horen, maar dat zijn feestvierende opstandelingen die in de lucht schieten. Savia ligt op ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. Intussen verliest Gaddafi steeds meer vertrouwelingen. De Libische minister van Olie kwam na een bezoek aan Tunesië niet terug. Hij zou daar willen blijven. Gisteren keerde oud-premier Chaloud zich van Gaddafi af. Hij is inmiddels gevlucht naar Italië. Minstens 600 overlevenden van het bloedbad op Utøya en enkele honderden familieleden zijn vandaag op het eiland geweest om het drama te verwerken. Ze werden in kleine groepjes op het Noorse eiland rondgeleid, langs de plaatsen waar de 69 jongeren zijn doodgeschoten. Veel mensen hadden bloemen, kaarsen, gedichten en foto's bij zich. Gisteren kregen de nabestaanden van de 69 jongeren al de kans het eiland te bezoeken. De grootste FNV-bonden zijn niet enthousiast over de aanpassing van het pensioenakkoord die minister Kamp doet. Hij wil mensen met een laag inkomen tegemoetkomen als ze voor hun 65ste willen stoppen met werken. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66. Mensen die toch eerder stoppen krijgen minder AOW. Kamp wil hun via een spaarmethode extra geld toespelen, maar de bonden houden vast aan een AOW-uitkering vanaf 65. Israël betreurt het dat er donderdag Egyptische doden vielen bij een beschieting bij de grens met Egypte, zegt de Israëlische minister van Defensie. Volgens hem stelt Israël een militair onderzoek in en een gezamenlijk onderzoek met het Egyptische leger. Israël hoopt zo dat het conflict met buurland Egypte niet verder oploopt. Egypte had uit woede over de dood van zijn agenten de ambassadeur teruggeroepen. Het weer, alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk het regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 27 graden.